Nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Het lekken van 19.000 e-mails van een aantal topdemocraten in de Verenigde Staten... heeft geleid tot spanningen binnen de partij van Hillary Clinton. Uit de mails komt het beeld naar voren dat de democratische partijleiding... systematisch heeft geprobeerd de campagne van Bernie Sanders te dwarsbomen... bericht de Amerikaanse media. De mails van zeven prominente democratische partijleden zijn naar buiten gekomen... via klokkenluidersite Wikileaks. Ze bespreken onder meer hoe Sanders in diskrediet kan worden gebracht, bijvoorbeeld door in twijfel te trekken of hij wel een gelovig christen is. In de reactie zegt een woordvoerder van de Sanders-campagne dat de mails bevestigen wat velen binnen het Sanders-kamp al wisten. Sanders schaarde zich overigens twee weken geleden achter de nominatie van Clinton. In München verkeren nog drie mensen in levensgevaar na de bloedige schietpartij van vrijdagavond, meldt de Duitse politie. In totaal raakten 35 mensen gewond. Niet iedereen werd geraakt door kogels, sommige mensen raakten gewond in de paniek die uitbrak toen de 18-jarige Iraans-Duitse man het vuur opende. Hij doodde negen mensen en daarna pleegde hij zelfmoord. Hoe hij aan zijn wapen kwam, waarvan het serienummer was weggeslepen, weet de politie nog niet. In een wildpark in China is een vrouw doodgebeten door een tijger. Een tweede vrouw raakte gewond, melden de staatsmedia. Het gebeurde in een wildpark bij Peking. De vrouw was uit haar auto gestapt, waarna ze werd aangevallen door het roofdier. De tweede vrouw kwam haar te hulp, maar zij werd door een andere tijger doodgebeten. Hoe de gewonde vrouw er aan toe is, is onduidelijk. Bezoekers van het park kunnen hun eigen auto gebruiken om rond te rijden, maar uitstappen is verboden. De eerste grote groep Olympische sporters is vanochtend vanaf Schiphol vertrokken naar Rio de Janeiro. Zo'n 70 sporters onder wie de hockeyploegen, beachvolleyballers en handbalvrouwen zijn op het vliegtuig gestapt. De rest van de 241 sporters volgt de komende dagen. Over een kleine twee weken beginnen de Olympische Spelen in Brazilië en de atleten vertrekken ruim op tijd om rustig te kunnen acclimatiseren. Dan het weer, overal geregeld zon, vrijwel overal droog, weinig wind, wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland.